Wie is zij? Nou, het is er wel eentje met een indrukwekkend cv. Ze heeft eh, drie primeurs te pakken bij haar aanstelling. Ze is de jongste, ze is de eerste vrouw... en ze is de eerste Afrikaanse die deze functie voor de komende acht jaar gaat bekleden. En daarnaast heeft ze ook al een heel indrukwekkend eh, cv daarbuiten... want ze is de meest succesvolle Olympië alle tijden in Afrika. Zeven gouden, of twee gouden medailles, maar zeven Olympische medailles in totaal. En daarnaast minister van Sport in Zimbabwe... en al twee jaar lang in het dagelijks bestuur van het IOC te vinden. Als nieuwe voorzitter moet Coventry die onder meer in de gaten houden of alles lekker loopt rondom de Olympische Spelen. De eerste die er weer aankomen zijn de Winterspelen volgend jaar in Italië. In een garagebox in Bocholt in Zuid-Limburg heeft de politie honderden zakjes snoep en chips met THC erin gevonden. Dat is de belangrijkste werkzame stof in cannabis. Er lagen ook nog andere soorten drugs in de box. De politie kwam de drugs op het spoor na een anonieme tip. Er is nog niemand opgepakt. Op Koningsdag in Doetinchem is prinses Ariane er niet bij. Volgens koningin Maxima is het te druk met haar examens. Ariane is de jongste dochter van de koning en koningin. Ze studeert in Italië en kan geen tijd vinden om naar Nederland te komen voor de verjaardag van haar pa. En Oranje moet flink aan de bak vanavond in de Nations League. In de kwartfinale is Spanje de tegenstander. Dat is de huidige Europees kampioen. En dat terwijl Ronald Koeman eigenlijk van nog geen enkel topland heeft gewonnen sinds hij voor de tweede keer bondscoach is. Koeman zelf zegt erover van ja, in mijn tweede periode, ik heb geen vaste formatie. Ik had hiervoor gewoon een vast elftal. Sillissen op doel, eh, De Roon speelde toen nog, Babel nog in de spits. Ja, eh, nu zegt Koeman, ik ben eigenlijk iedere interlandperiode een soort ja, afstreeplijst aan het houden. Wie kan wel spelen, wie is er geblesseerd, wie is er goed genoeg. En daardoor is het volgens Koeman lastiger nu in deze periode dan in zijn vorige periode om een eh, top Nederlands elftal te creëren. Maar hij zegt zelf dat Nederland nog nooit zo fit is geweest als op dit moment. Je hoort mijn sportcollega Jasper Stads. Straks om kwart voor negen gaan we het zien. Dan is de aftrap in de Kuip. Het weer. Vanochtend is de lente officieel begonnen. Morgen lijkt het meteen even zomer. Het is opnieuw zonnig en droog. Met smiddags bijna overal temperaturen boven de 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file nog in onze regio. Zo heb je nog een kwartier vertraging bij knooppunt meer als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Kwartiertje extra op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... bij Amstelveen Stadshart. Dan naar de A10 vanuit het Koenplein naar Watergraafsmeer... bij Amsterdam over Amstel. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging valt mee, klein kwartiertje. Kwartier vertraging bij Loenen op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum.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 van ZFM. Man, man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cows No, Wait, yeah, that one over there. Yeah, I... just as fast as you can. Taxi before my lady put me down. hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of I've got some patching up to do.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 De Europese Unie stelt de aangekondigde importheffingen op Amerikaanse producten een paar weken uit. Volgens Brussel is er dan meer tijd voor onderhandelingen. De EU kondigde de heffingen aan toen president Trump met heffingen kwam. De invasie in Oekraïne heeft aan de Russische kant 200 tot 250.000 militairen het leven gekost. Dat schat het Britse ministerie van Defensie. Waarschijnlijk zijn er 700.000 gewonden. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen zonnig en droog. Het wordt 20 graden. what is burning inside.